voormalige ambtenaar van Defensie is veroordeeld wegens corruptie bij de aanschaf van auto's. Hij liet zich jarenlang vetteren door importeurs en autodealers en bestelde als tegenprestatie auto's bij hen voor Defensie en de politie. Het ging om de merken Volkswagen, Audi, Renault en Peugeot. De ambtenaar zou voor een ton in de watten zijn gelegd. Hij kreeg een jaar cel. De Rotterdamse D66-wethouder Pex Langenberg is opgestapt. Zijn positie was onhoudbaar geworden door het debakel met de Hoekse lijn. De ombouw van de spoorlijn naar Hoek van Holland tot een metrolijn duurt veel langer en kost 90 miljoen meer dan gepland. Langenberg wordt verweten dat hij niet op tijd ingreep en de raad niet op tijd informeerde. In de Tweede Kamer is oud-premier Lubbers herdacht in aanwezigheid van zijn familie. Kamervoorzitter Ariep noemde hem een groot staatsman met diepgewortelde idealen die zich niet blind staarde op zijn eigen gelijk. Premier Rutte zei dat Lubbers een stempel heeft gedrukt op Nederland. Geen Stijl wordt vervolgd voor het verspreiden van een seksvideo waarin Patricia Pai te zien is. De website had de video een jaar geleden korte tijd online staan, waarna die veel werd gedeeld op sociale media. Het OM wil naast Geen Stijl twee verdachten laten berechten. Ze worden vooralsnog beschuldigd van smaad, maar daar kunnen nog meer feiten bij komen. Het weer, het is droog en vanavond gaat het licht vriezen. Minima vannacht tussen min 1 en min 5 graden. Morgen is het zonnig en een graad of 3 met een snijdende oostenwind. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is drukker dan normaal. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. In de Randstad staan files met een kwartier of meer vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Salbommel een kwartier. A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Dorp een kwartier. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Leidsendam en Knoop het Ketelplein drie kwartier vertraging. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Buiten en Lelystad 10 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt er een ongeluk op de andere rijbaan, de A6 van Emmeloord naar Muiden. De rijbaan is dicht bij Almere Buiten-Oost. Het verkeer kan er alleen over de vluchtstrook. Tussen Lelystad en Almere Buiten-Oost is de vertraging een uur. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Lunetten en Oude Rijn 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Stiedrecht 20 minuten.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 Het wetsvoorstel daartoe van minister Ollongren werd aangenomen met 76 stemmen voor en 69 tegen. Over een paar weken moet de Eerste Kamer er nog over stemmen. Thierry Baudet van Forum voor Democratie richtte zich in zijn stemverklaring specifiek tot de regeringspartij D66 en riep de fractieleden op hun geweten te volgen. Dit is het moment voor D66 om te laten zien dat